12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De briefschrijver die waarschuwde voor een aanslag in Den Dolder... heeft zich gemeld bij de politie. De man bracht brieven rond bij de psychiatrische kliniek. Daarin stond dat er een patiënt een aanslag aan het voorbereiden was. Agenten hebben uitvoerig met de briefschrijver gesproken... en geconcludeerd dat er geen onderzoek hoeft te komen. Chemiecomplex Gemmelot heeft excuses aangeboden voor de giftige rook... die twee weken geleden ontsnapte van het terrein. De rook die stikstofoxide bevatte was afkomstig van een van de salpeterzuurfabrieken bij Geleen. Volgens Gemmelot was het ongeluk het gevolg van een combinatie van menselijke en technische oorzaken. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie... moet met spoed zijn galblaas laten verwijderen. De politicus van 64 heeft zijn vakantie ervoor onderbroken... en keert voor de operatie terug naar Luxemburg. Juncker treedt binnenkort af als hoogste baas van de Europese Unie... en wordt opgevolgd door de Duitse Ursula von der Leyen. Bij Paleis Noordeinde hebben mensen bloemen gelegd voor prinses Christina. Zij overleed gisteren op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker. En de stallen en de tuin bij het paleis waren vanwege het overlijden vandaag gesloten. De paleistuin blijft tot vrijdag dicht. Donderdag wordt de prinses in besloten kring gecremeerd. Ajax heeft in de eredivisie met 4-1 gewonnen bij VVV. Vooral na rust werd er gescoord in Venlo. Met een penalty van Tadic en doelpunten van Ziyech, Huntelaar en Neres... passeerde Ajax simpel VVV. ADO Den Haag verloor in eigen huis met 2-1 van Sparta. heren Heerenveen werd 2-0. Het weer nog, vooral in het noordoosten nog een bui.